Zijn we klaar voor jongens te gaan? Ja, gezellig. Ja hoor, daar komt Gezellig, hè. Er was een koster in het zuiden, had is een heel erg verhaal. Die liet elke dag de klokken luiden Aber sei is dat nog heel normaal. Maar oh, oh, oh, door de jaren werd de kasta verslaafd aan het luiden van de klok. Ik kon er toen niet meer mee stoppen. En daar werden ze gek aan wacht nou even, wacht nou even. Ik geef een teken als jullie ballen, ja? Even wachten, ja? Maar ach, de koster was al oud aan. Man raakte aan geleugen Ze leerden met de klokken aan. en zongen in dezelfde toon. Nou, kom op nou. Maar u zou een teken geven. Ik doe toch zo? Ja, natuurlijk oh. is dat een teken. Oh, dat weten wij niet. Bom maken weer eens Bang. Oh, wat gaan ze weer tekeer. Zing de klokken van het zuiden. van onze lieve Heer. Maar als klokken bleven luiden. het maar een keer wat heen en weer. Bim, Maar op een dag, wat in september, toen de de klokken stil. Klokken stil. Hoe nou? Oh, oh, wist ik niet. Sorry. Dankjewel. Aangedaan. Aan uit de toren van het kerkje klonk een afschuwelijke gel. Gloeiende, gloeiende, gloeiende, laat die kool op de buiten vallen. Dan moet je uitkijken, ja. Dan moet hij uitkijken, ja. Ik heb er een uitkijken. Man wilde weten wat daar los was. Dat de politie over het haak daar vonden zij dan kast aan een kliep al in zijn nek. Oh, oh. nee, Ze hebben hem met eer begraven. Men zetten op het graf de kliep al neer. En als het nu heel erg hard gaat waaien, dan gaat de kliep al heen en oh. weer. Oh, weer keer, Zie de klokken van het zuiden. Aan van onze lieve Heer. Als klokken bleven luiden. Toen op de duur je oren zeer. Maar gelukkig zong het zuiden. Kan de koster niet meer leuden. dat kan niet oh nou.